Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een chaos op het vliegveld van Kabul. Gisteravond werd de hoofdstad van Afghanistan veroverd door de Taliban. Op de vertrek- en landingsbanen lopen mensen. En vanochtend renden ze de terminals binnen, vertelt correspondent Alette André. In de ochtend eh, was er nog steeds heel veel paniek en chaos bij het vliegveld. Ehm, eh, er, er, zijn ook video's online verschenen eh, waarin nog steeds schoten te horen zijn. Mensen die wegrennen, buiten bij de gates aan, het, aan het rennen en wachten zijn. Westerse landen zijn intussen druk bezig hun mensen uit Afghanistan te halen. Ook Nederland. Er is een militair vliegtuig onderweg om ambassadepersoneel in tol op te pikken. Veel Afghanen zijn bang voor het nieuwe regime. 21 jaar geleden waren de Taliban ook de baas. Er golden toen strenge islamitische regels. Studeren kon niet zomaar, vrouwen mochten niet werken en journalisten hadden het lastig. In Haiti zijn al bijna 1300 doden geteld na de zware aardbeving van dit weekend. Er worden een hoop mensen vermist. Reddingswerkers doen alles om nog overlevenden te vinden. Ook is er veel kapot. Huizen en andere gebouwen zijn ingestort of raakten beschadigd. En er komt nog meer ellende aan. Er is een tropische stormopkomst waarbij veel regen gaat vallen. Tennisser Roger Federer staat de komende maanden weer niet op de tennisbaan. Dit voorjaar kon hij eindelijk weer een balletje slaan na twee knieoperaties. Maar nu gaat hij voor operatie nummer 3. Daarna is Federer van plan om gewoon weer terug te komen. En het eerste eredivisie weekend zit erop. Gisteravond won Feyenoord van Willem II. Kan uithalen meteen. Venijnig en raak. Til eh, klaar om af te ronden, maar dan moet hij wel krijgen. Maar dat is helemaal niet nodig. Sinisterra doet het zo, doet het zelf. Jensen opgejaagd door Linsen. Daar komt weer een kans aan. Til omzeilt de keeper. En dit is zijn eerste eredivisie-doelpunt voor Feyenoord. het werd uiteindelijk zelfs 0-4. Bij Ajax ging het zaterdag nog ietsje harder. Zij staan bovenaan na een 5-0 overwinning tegen NEC. Het weer. Nou, het is even gedaan met de zomer vandaag. Vrij veel wind, buien en niet warmer dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar Amstelveen door de werkzaamheden bij Knopend Rotterpolderplein staat 3 kilometer file.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 Na 20 jaar hebben de Taliban weer de macht in Afghanistan... na het vertrek van de Amerikanen. Het ging sneller dan we hadden verwacht, zei de Amerikaanse minister Blinken bij CNN. President Biden heeft nog niet gereageerd. De aardbeving in Haiti heeft bijna 1300 levens geëist. Gisteren stond het dodental nog op 724. Veel huizen en andere gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd geraakt. Vandaag wordt meer rampspoed verwacht, want dan trekt een tropische storm over Haiti. D66-leider Kaag blijft erbij dat ze niet meer wil samenwerken met de ChristenUnie.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 And he all about his business. And his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say it so like I'm Doja. I see wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. pink like peaches. Money long like beaches. Rolls Royce screeching. Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh.